Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Bolivia worden minstens 200 militairen gegijzeld door aanhangers van oud-president Morales. De gijzeling begon vrijdag bij één militaire post met 20 militairen. Intussen is duidelijk dat drie kazernes zijn overgenomen door gewapende mannen. Het is al weken onrustig in Bolivia. Aanhangers van Morales protesteren tegen de gerechtelijke procedures... die tegen de oud-president worden gevoerd. Morales wordt onder meer beschuldigd van verkrachting en mensenhandel. De Australische regering wil dat een deel van de studieschuld van studenten en oud-studenten wordt kwijtgescholden. Dat heeft premier Albanese bekendgemaakt. Of het plan doorgaat hangt ervan af of hij de verkiezingen volgend jaar wint. Het zou gaan om een kwijtschelding van 20 Een gemiddelde universitaire student hoeft daardoor zo'n 3300 euro minder terug te betalen. De kwijtschelding geldt ook voor studenten van hogescholen en het beroepsonderwijs. Het plan van de Australische premier zou omgerekend bijna 10 miljard euro kosten. In Valencia is een vrouw gered die bekneld zat in haar auto. De vrouw zat al drie dagen vast na de zware overstromingen in Spanje. Volgens een lokale krant zat de vrouw vast naast het lichaam van haar overleden schoonzus. Hulpdiensten zoeken nog naar meer overlevenden in het rampgebied. Meer dan 200 mensen zijn al omgekomen door het noodweer. De kwalificatie voor de Grand Prix van Sao Paulo in Brazilië is uitgesteld vanwege zware regen. Voorafgaand aan de sessie brak een stevige bui los, waarna het urenlang bleef regenen. De kwalificatiesessie wordt komende ochtend half twaalf Nederlandse tijd ingehaald. De Formule 1-wedstrijd zelf begint juist eerder om half vijf in plaats van zes uur. Het weer in het midden en noorden van het land kan het een paar graden vriezen.